trace behind. Run your claws along my guts one last time. I turn to face an empty space where you used to lie. I look for the spark that lights the night to a teardrop in my eye. Right matter how I wanted to. Life see you. I could never go with you no matter how I wanted to. Er komt er nog één van uh, One Song uh, Left. Okay. The Last One. We Do an old artist number called Step It Out Mary. <coughs> <coughs> Blum. nervous now, man. There's a maiden young and fair. She's eyes that shine like diamonds, she's long and golden hair. The old countryman came courting, came to the village gates. Came on his milk-white stallion, came out a stroke of eight. I have come to court your daughter, Mary the golden hair. I have gold and I have silver. I have wealth beyond compare. I will give you silks and satins and a gold ring for your hand. I will build for you a mansion. You'll have servants to command. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. The pine sore I love a soldier. I promised him my hand. Don't want your gold nor riches. I don't want your house nor land. But her father spoke up sharply You will do what you are told. Be married come next Sunday, you'll wear that band of gold. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the country man. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter show your legs to the countryman. village of Kulgori. There's a deep stream winding by, found Mary there at midnight, drowned with her soldier boy. In the village there's music, you can hear her father say, Step it out, Mary, my fine daughter, tomorrow is your wedding day. Step it up, Mary, my fine daughter, step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter, show your legs to the countryman. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Step it up, Mary, my fine daughter. Step it up, Mary, if you can. Step it up, Mary, my fine daughter. Show your legs to the country. Nou, bij kans wordt eh, de tent eh, gewoon afgebroken. Eh, gentlemen, thank you very much for, for, your, for your presence here in the show. nou, dan gaan wij nog even iets draaien en iets voor onszelf doen. Dat lijkt me wel heel erg verstandig. Hier is The Edge of Heaven dragen we meteen op aan de oude studio in eh, het Gasthuisplein. ik nou zo leuk vind. Jij eh, hebt het eh, wereldrecord uh, buffet eten gevestigd, <laughs> Marcus. Ik ren hier door de tent heen. Ja? En ja, dan pak ik maar wat ik te vinden kan. nou ja, goed. die twee wangzakken vol in ieder geval. Maar goed. Wat, wat, zeg je? Gewoon weer door aan het werk. Ja, ja, ja. het is ook niet zomaar, want tegenover mij heb ik een zeer lieftallige singer-songwriter tegenover me zitten. En dat is uh, eh, Fabiane Dammers. Hallo. Oh, wacht even. Ik zal even de goede pakken. Ja, zegt dit nog maar. Ja. Oh ja, opzij. <laughs> ik had de verkeerde schuif. Ehm, als je ziet, want eh, je bent natuurlijk eh, geweest in de oude locatie. Maar eh, dit is natuurlijk wel even wat anders. Het verschil, ja. Het is enorm groot. Ja? En dit is ook echt geschikt voor bands. Want voorheen het was het natuurlijk voor het akoestische werk wel... ja, dat kon wel. Maar hier heb je gewoon veel meer ruimte om live acts neer te zetten. En ja, het is gewoon een super centrale locatie. Ik vind het echt een absolute vooruitgang. Goed. <clears throat> Nou, dat, dat, dat gaan we dus zo merken. Als jij je nummers gaat, gaat horen, laten horen hier. Um, ja, welke zullen we, zullen we gaan eh, doen? Want ik neem aan dat, eh, dat je er wel klaar voor bent. Eh, en ik neem aan dat Marcus er ook voor klaar voor is. Dus... nou, ik dacht misschien in kader van mijn album om de titeltrack te gaan spelen. The Girl You Love. Oké. Nou, laat, laat horen. Is goed. Dames en heren, The Girl You Love. Hier is Fabiana Dammers. de kop is eraf. Eh, van het eh, album, eh, dus The Girl You Love, de titelnummer. maar je hebt niet stilgezeten, want je hebt ook nieuwe nummers geschreven. Dat klopt inderdaad, ja. Ik, ja als singer-songwriter, ja, je blijft nieuwe inspiratie opdoen uit de dagelijkse dingen natuurlijk. Dus die staat niet stil. Nee, ik heb al een heel hoop nieuwe nummers geschreven. Ja. <laughs> Nou hebben wij hier in dit dorp een watertoren, alleen geen vuurtoren. Nee. Maar volgens mij heb jij een liedje over een vuurtoren geschreven. Ja, klopt. Dat is een van de... Eigenlijk het nieuwste nummer zelfs, de eh, Lighthouse. Ja. En dat is voor mij een plek... Ja, Zandvoort is, voel ik me ook altijd thuis. Want als ik dan op het strand van Nijmuiden loop... dan zie ik natuurlijk Zandvoort liggen. Ja. En, eh, maar de vuurtoren van Nijmuiden is echt een plaats waar ik zelf mijn rust vind. En eh, zeker in drukke tijden. En ja. Eh, ja. dat is ook de inspiratie geweest voor dit nummer. Juist. Dus gaan wij luisteren naar een nieuw nummer wat dus niet op het album staat. En dat eh, is ook nog, geloof ik, nog niet echt op radio geweest. Ja, volgens mij wel. Bij, eh, ja, het is, ik, heb het, ik moet even nadenken. Het is vrij nieuw nog, maar nee, volgens mij heb ik het nog niet bij radio gespeeld. Oh, nou, dan, zijn, <laughs> dan, zijn wij dus de eerste die dit nummer dus gaan horen op de radio. Dat klopt. Ja, The Lighthouse van Fabiana Dammers. Eh, het lijkt wel een concertzaal, maar dat is het toch echt niet. Het is gewoon een hele grote studioruimte. Eh, dat, eh, <laughs> dat merk je meteen. Je kan gelijk ook een mannetje of twaalf hier gewoon gelijk kwijt. Dus... En waar die mensen dus allemaal aan die ronde tafel zitten... daar heeft onze voorzitter hele erg gesnode plannen mee. Dat eh, is eh, voor een televisieuitzending. Dus jullie zitten meteen goed hoor, naar eh, achterin, wat, wat dat er gaat. Dus we hoeven alleen nog maar een cameraman er nog bij te hebben. En dan is het net echt, dan is het net het praathuis. Maar goed. De Lighthouse, dat hadden we dus net gehad. Maar je hebt niet stilgezeten, geloof ik. nee, want ik heb in de, in de tussentijd ook weer een ander nieuw nummer <laughs> geschreven, ja. ja. Eh, dat, dat, is eh, eh, ja, heet Dead End Street. En het, gaat eigenlijk over het eindigen van een verhaal. En ja, waar een verhaal eindigt, begint ook weer een nieuw verhaal. Dus dat is dan weer het positieve. Ja. En ja, dus dat, dat is een beetje in het kort waar het over gaat. <laughs> Dat is het volgende nummer ook, waar we meteen gaan naar luisteren. Hier is Dead End Street. die till I'm falling down, till I hit the ground. So you can have it your way. You're dreaming on like a little child, pretending you're so wild when you're too blind to see. You're on a dead end street. Street was dat. Het eh, bracht de tijd op eh, vier minuten over half zeven. We gaan er nog eentje doen. Klopt, ja. Eh, wij kwamen hier binnen, want we zijn ook op pad geweest. Dan heb ik gewoon ook een rodipet op. het stikte van de rotondes, maar die had je niet alleen in Nederland volgens mij. Nee, nee, dat klopt. Ik, ik heb een rondreis gemaakt door Schotland. Ja. En eh, ja, er was één plaats waar ik terecht kwam. En dat, toen, ik, ik sprak een vrouw en ze zei van... Uh, ik vroeg haar, het zijn, valt het licht aan mij of, zijn er heel extreem veel rotondes? En ze zei van, nee, het heet ook wel Roundabout Town. En toen dacht ik van, oh, wacht even. Nou goed, uiteindelijk gaat het over die hele reis. En eh, een beetje fictie met, met ook nog bij. En eh, toen ontstond dit nummer. Dus uh, ja, Het staat ook op het album. Ja, het staat eh, volgens mij ook eens je openingstrack, of niet? Het is de openingstrack.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 Dus niet allemaal gelijk tegelijk. Maar er zijn, als mensen dus zeggen van wat leuk. Nou, dan weet je dat bij deze dus... Wat, ja, het gaat even niet, hè. Het is automatisch. Ja, als je wat te zeggen hebt, dan moet je het gewoon door de microfoon doen. ik wil alleen maar bedanken namens alle aanwezigen. Onze muzikanten, want ik ben er trots op. Ja tot, tot u sprak eh, de heer... Eh, de heer... Juist, eh, dit was de heer MPF Joustra, voorzitter van, van CFM Zandvoort. we gaan even een kleine wisseling van de wachten doen. Eerst draai ik even wat muziek en dan neemt goede vriend Ruud Jansen het van ons over wat dat betreft. ik dank ook de muzikanten Bernard, thank you very much. Also... En eh, natuurlijk uh, Fabiana uiteraard ook. Eh, dat was even de, het live gedeelte wat live muzikanten betreft. zo dadelijk dus gewoon nog even lekker doorgaan met plaatjes draaien, noem maar op. Maar tot die tijd ook nog even een nummer uit de jaren 80. Hier is Michael Jackson en Billie Jean. Michael Jackson was dat met eh, zijn Billie Jean afkomstig van het album Thriller 1982. Ik ben uh, Ruud Jansen. Het is helemaal nog geen lunchtijd. Dat is morgen pas om 12 uur. Maar eh, je weet het, dan doen we dat altijd samen. Zo, voor de lunch, hè? gezellig, ja. Maar ja, we zijn er ook nog eventjes gezellig bij in de opening van de studio. En het is zo mooi geworden, allemaal. Ah, het is zo mooi geworden. Nou, oké. Okay. Van mij benieuwd wat er gebeurt. Of alles werkt. Ik ga even eh, eh, eh, hulp van de techniek inroepen, want ik heb hier... of ik zit op het verkeerde kanaal, dat kan ook natuurlijk. hallo, technici. roep eens even techneut, want ik heb geen geluid. Hoe gaat dat nou weer? Klein momentje even geduld, want uh, gaat dit helemaal zoals het gaan moet nu, helaas. Ik moet hier natuurlijk zijn. Eh? Nee, ik zei niks. Wat is er? Ik heb het. Wat dan? dat is heel te zielig. Altijd als ik aan de knop komt, dan, eh, dan gaat er iets fout of oh, zo. Ik weet het niet hoe dat zo, maar goed. In ieder geval, ehm, dat was even Elvis met a little, more, a little less conversation. En terug in de tijd met The Sweet en de Blockbuster. be able to blockbuster out. He's gotta be calm. He's gotta be tough. Cause he is more evil than anyone here. nu werkt alles weer op rolletjes. Goedemiddag overigens nog steeds. in de CFM Zandvoort vanuit de nieuwe studio. Officiële opening vandaag. Het is eh, reuze gezellig. Hoop mensen. Is eh, dus lekker eten, lekker drinken en al dat soort dingen meer. Net een Fabie, eh, fantastische zangeres gehoord. de Duimers. Helemaal geweldig. En dank aan Jaap Koper vooral voor het presenteren. Jaapie, bedankt je. Voor mijn Nick en Simon. deuren nu voorgoed gesloten zijn. Maar aan de toon waarop je spreekt, hoor ik dat jij nog om me geeft en koester ik de stille hoop dat jij me ooit vergeet. Ik weet dat ik wat fouten heb begaan. En die maak ik niet zomaar ongedaan als mezelf kwijtgeraakt. Als uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb gemaakt. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Alles is mij. het van de lijn. Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijd en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben Zandvoort, uh, luncht, maar dit is het programma Zandvoort Barbecued. Op eh, zondagavond 23 juni. Mooie tijd jongens. En we gaan door met een eh, hele andere plaat van een hele aparte groep. Uit de 70 This town ain't big enough for the both of us. Sparks! Parks uit de 70 e jaren. Grote hit. En uh, man die maakt baarden nogal opzien omdat hij een klein beetje op een eh, bekende dictator leek. Dit, was, uh, dit waren de Sparks. Dus, en door met iets heel anders. het is gezellig druk hier.